4 uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een garagebedrijf in Breda is opnieuw een handgranaat gevonden, meldt de politie. Even voor middernacht werd het explosief ontdekt op een industrieterrein in het noorden van de stad. De explosieve opruimingsdienst is opgeroepen. Bij hetzelfde bedrijf werd in januari ook een explosief aangetroffen. En vorig weekend werd een handgranaat gevonden bij een winkel van dezelfde eigenaar, ook in Breda. Volgens Omroep Brabant gaat het mogelijk om een veten tussen drugscriminelen. In zeker 16 Braziliaanse steden is gedemonstreerd tegen het coronabeleid van president Bolsonaro. In Brasilia en Rio de Janeiro verliepen de protesten vreedzaam... maar in de stad Recife in het noordoosten gebruikte de politie traangas en rubberen kogels tegen de betogers. De protesten komen uit de koker van linkse politieke partijen en vakbonden. Zij vinden dat Bolsonaro te weinig heeft gedaan om het coronavirus in te dammen. Volgens de officiële cijfers kostte het virus aan 450.000 Brazilianen het leven. In Koevoorde is een man ernstig gewond geraakt door een ongeval tijdens een boottochtje. De man is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De schipper is aangehouden om te beoordelen of hem iets te verwijten valt. De man zou met zijn hoofd tegen een brug zijn gestoten. De Amerikaanse acteur Gavin McCloud is overleden. Hij speelde in meer dan 100 series en films, maar was vooral bekend als de kapitein uit The Love Boat. De serie over romantische avonturen op een cruiseschip was vanaf eind jaren 70 elf seizoenen lang op televisie en trok een miljoenen publiek. Er kwamen enkele films uit voort, daar speelde McCloud ook in. Zijn gezondheid ging de laatste tijd achteruit. Gavin McCloud is 90 jaar geworden. Het weer nog, het is een graad of 6 vannacht. In het noorden is er flink wat mist.